3 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Willem Holleder is veroordeeld tot anderhalve maand cel... voor het bedreigen van misdaadverslaggever Peter Erde Vries. Het is de tijd die hij in deze zaak in voorarrest heeft gezeten. Van betrokkenheid bij het afpersen van een oud-leider van de Hells Angels... werd hij vrijgesproken. Holleder komt nog niet vrij. De rechtbank bepaalde dat hij ook nog een deel van de voorwaardelijke straf... in een eerdere zaak moet uitzitten, 90 dagen. Holleder zit verder vast op verdenking van betrokkenheid... bij de liquidaties van Kees Houtman en Thomas van der Bel. Dat proces begint in het najaar. Minister Dijsselbloem ziet er na de positieve CPB-cijfers niets in om extra te bezuinigen. D66 en CDA hadden daartoe opgeroepen... zodat het vrijgekomen geld kan worden besteed aan lastenverlichting. Maar Dijsselbloem zegt dat de maatregelen van het kabinet nu hun vruchten beginnen af te werpen. Volgens Dijsselbloem schaden bezuinigingen het consumentenvertrouwen en de koopkracht. De minister verwacht dat het kabinet voor de zomer met voorstellen komt voor aanpassing van de belastingen. Volgend jaar zou er dan lastenverlichting kunnen komen. Het Oekraïense parlement heeft ingestemd met een aanzienlijke uitbreiding van het leger. Nu telt het leger ruim 200.000 dienstplichtigen. Dat moeten er 250.000 worden. In Oekraïne is een wapenstilstand van kracht met de separatisten in het oosten van het land, maar de regering beschuldigt de rebellen van voortdurende schendingen van dat bestand. Daarbij zou het afgelopen etmaal één militair zijn gesneuveld. Onder de bevolking is nauwelijks animo om tegen de rebellen te vechten. Veel Oekraïners proberen zich te onttrekken aan de dienstplicht, bijvoorbeeld door het land te verlaten. Het weer geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Van het noordwesten uit trekken soms wolken over. Het is een graad of 9. Morgen vrij veel wolken, maar het blijft dan droog bij een graad of 10. In het weekend meer zon en warmer. Zondag kan het 15 of 16 graden worden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A27 van Gorkum naar Breda staat bij knooppunt Hooipolder 2 kilometer file. En op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij de Heinenoordtunnel ook 2 kilometer.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 En het tweede nummer, ja, ongelooflijk, uit hetzelfde jaar. Maar eh, wat het is en hoe het heet, en dat hoor je zo meteen. Verder nog de The Shadows uiteraard. En iets met Brian Eno. Blijf luisteren. Veel plezier. riding road on the flat top, catching now the dungaree doll. Headed for the gym to the sock hop ball. Joints really jumping, the cats are going wild. Music really sends me ideas, great styles. I'm ready, ready, ready, pity. I'm ready, ready, ready, pity. I'm ready, ready, ready, pity. I'm ready, ready, ready to rock and roll. Wow. to the corner, pick up my sweetie pie. She's a rock and roll baby, she's the apple of my eye. I'm ready, ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready to rock and roll. Wow. shoes, roll up my faded jeans. Come a rock and roll, baby, coming on the scene. Shuffle to the left, I shuffle to the right. Gonna rock and roll to the early, early night. I'm ready, ready, ready, ready. I'm ready, ready, ready, ready. I'm ready, ready, ready, ready. I'm ready, ready, ready to rock and roll. de, de Diner uit 1958. En we begonnen met eh, Buddy Holly die volledig uit zijn dak ging... met Ready Teddy van zijn tweede LP. En dat nummer is eigenlijk alleen maar gecoverd door eh, geweldenaars. Het begon met Little Richard, want dat is de oorspronkelijke zanger van Ready Teddy. Elvis deed het, Cliff deed het en Buddy natuurlijk. We gaan in 1972 naar de LP More van Colin Blunstone. En daarvan draaien wij I Want Some More. 70ste LP Wanted was dit Cliff Richard met Somewhere Over the Rainbow and What a Wonderful World. Het origineel is trouwens van Judy Garland en Louis Armstrong. De volgende, de titel daarvan, is voor mijn liefie. Hier is ABBA, My Love, My Life. Arrival was dit ABBA met My Love and My Life. Speciaal voor mijn meisje. Ehm, we gaan even naar een ander meisje. Die van Q65 uit 1966. De bacon van I Despise You. Hier is Anne. our love again. And I will love you when you know what I am. 65 gewoon ook heel mooie nummers maken. En er was er een van, Anne, uit 1966. Neem me niet kwalijk. Eh, we zijn toe aan de reguliere Shadows hit. En die komt uit 1963. Geronimo met op de achterkant Shazam. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind de achterkant iets beter. Maar goed, eh, dat is niet aan mij. Eh, Geronimo is geschreven door Hank B. Marvin. En het haalde net niet de top 10, een elfde plekje. En de bijkant Shazam was een remake van een Joanne Eddy hit. The Shadows met Geronimo en Shazam. MUZIEK And baby. You bring the noise. say you with it. Come on, sweetie, if you're good, I'll let you get it. I don't care, I'll get the chair if you think your butt will fit it. You turn me all the way up, I admit it. Come on, get some in Martika's kitchen, baby. You bring the noise and I'll bring the smile. It's been so long since you've been down to the kitchen, baby. My desire oven is hot. Baby, when we get started, we won't ever stop. Come on, get some in Martika's kitchen, baby. You bring the noise, and I'll bring the smile. So true, you can make all my wishes. So real, you can make all my dreams. And if you Dit was eh, Martika met Martika's Kitchen uit 1989. De dame heet Marta Morero. Nee, Marero. Want dan zou je denken aan uh, Gooise vrouwen natuurlijk. En zij is geboren in 1969. Info waar je helemaal niets mee hoeft. Ehm, we hebben in deze uitzending heel veel dames waarover gezongen wordt. En dames die zelf zongen. Sally, Goldie, Sandy, uh, Monia, Teddy, Dinah, Anne uh, Martika nou. En nu krijgen we Madonna. Maar niet de zangeres. meisjesnaam heet Madonna. Lady Madonna van The Beatles. Meer hoef ik er niet over te vertellen. De volgende, meisjes, eh, de volgende meisjesnaam is Annette. Annette Funicello. En zij zong platen voor het Disney-label. Ze was een van de Mousetrappers. En ze had een hit in 19, pak weg, 1959 met Tall Paul. Pulicelli Annette best met eh, Tol Paul. En dan gaan we nu even twee platen achter elkaar draaien. En dan leg ik zo meteen wel uit eh, hoe het in elkaar steekt.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 was beautiful try to party the big time. Take me on a roller coaster. Take me for Take me for a six-day wonder. don't you, don't you throw my aside, aside. What's real and me we are now to be. sheer, you're so chic. do the rebel of the week. Babies of the mountain streamline. Midnight casino floors. Dance the cha cha through till sunrise. Opens up exclusive doors for wow. Just like the moonboats look the same. So me and you, just me two, got to search for something new. Virginia Plain. En wat hadden die, hadden die twee platen nu met elkaar te maken? Beautiful Day werd eh, geproduceerd door Brian Eno van de LP All That You Can't Leave Behind. En Brian Eno speelde de synthesizer op Virginia Plain. Weet je dat ook weer? Guns een Down South Part 1. En we gaan nog eh, meer Nederlands product draaien. Hier komt-ie. sick. But please try to give me a moral. Hubie and the Blizzards met hun debuutsingle op het Muziek Express label Stumble and Fall. Ehm, we gaan aan de laatste plaat beginnen. Die duurt acht minuten, ruim. Dus eh, ga er maar even lekker voor zitten. Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. What's it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no? Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Well, let me sleep on it. Marvin Day en Alan Foley, ofwel Meatloaf met Paradise by the Dashboard Light. De laatste van deze uitzending. Over eh, de komende twee uur hoeft u zich ook geen zorgen te maken, want Hans is er.